Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger gaat de acties op de grond in de Gazastrook vanavond uitbreiden. Dat zegt een woordvoerder van het Israëlische leger. Wat die uitbreiding precies inhoudt is nog niet duidelijk. Op beelden van persbureau Reuters en Palestijnse media op X... zijn aanhoudende explosies te zien op de grens van Israël en de Gazastrook. Verder is het telefoon- en internetverkeer in het gebied uitgevallen... wat voor grote onrust zorgt, vertelt deze verslaggever van Al Jazeera. Everyone now is, really terrified and afraid. Uh, journalists here, even the citizens who are inside the hospital... they don't have any access to their networks. They don't have any kind of communication even with their neighbors. Een man uit Beuningen moet 62.000 euro betalen... omdat hij aan het rellen was na de wedstrijd NEC Vitesse twee jaar geleden. Op videobeelden is te zien hoe mensen na de wedstrijd tegen hekken en verkeersborden tekeer gingen. Maar ook politiemensen en hun paarden waren slachtoffer. Medewerkers van de BCC, die vorige maand failliet is gegaan... hoeven zich geen zorgen te maken over hun pensioen. Dat zegt het pensioenfonds. Eerder vandaag werd bekend dat de elektronica-keten... een jaar lang geen premie heeft betaald voor de medewerkers. Het fonds zegt nu dat er afspraken zijn gemaakt over een betalingsregeling... en dat BCC die ook is nagekomen. Stemacteurs zijn bang om hun werk kwijt te raken. Veel bedrijven die normaal gesproken mensen inhuren om iets in te spreken... kiezen nu voor een stem die gemaakt is met kunstmatige intelligentie. Digitale nieuwskiosk Blendel en luisterboeken-app Storytel... experimenteren bijvoorbeeld met AI-stemmen in plaats van echte stemmen. Stemacteur Jeroen Kramer is een van die stemacteurs... die werd ingeruild voor een AI-stem. Voor een Amerikaanse uitgever sprak hij twaalf delen van een boekenserie De ging in... Maar voor het dertiende deel werd hij vervangen door deze AI-stem. Hij ving een glimp op van een veld vol puntige rotsen. Hij wist dat zodra ze die raakten, ze er allemaal geweest waren. Jeroen zegt dat deze nieuwe stem niet om aan te horen is. En luisteraars zijn het met hem eens. Het regent inmiddels één sterren recensies bij het luisterboek. Dan nog het weer. Vanavond alleen langs de kust nog flinke buien. Morgen weer een regenachtige dag met in het westen kans op onweer. Dan wel ietsje warmer, 16 graden. ZFM, verkeersupdate.